uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De zoektocht naar de vermiste opvarenden van het ongeluk met een zeilboot voor de Belgische kust wordt niet hervat. Een zoektocht gisteravond heeft niets opgeleverd en de verwachting is dat dat ook vandaag niet gaat gebeuren. De Nederlandse jongen van 18 is de enige die nog wordt vermist. Twee Nederlandse mannen van 70 en 79 zijn omgekomen. Twee andere Nederlanders en een Belg zijn gered. Het Nederlandse zeiljacht met zes bemanningsleden deed mee aan een wedstrijd bij Oostende en sloeg gisterochtend om. In Brazilië is een van de grootste drugshandelaren van Zuid-Amerika opgepakt. Luis Carlos da Rocha wist 30 jaar uit handen van de politie te blijven... onder meer door zijn uiterlijk steeds te veranderen door middel van cosmetische chirurgie. Met de drugshandel heeft da Rocha bijna 90 miljoen euro verdiend. De politie gaat nu proberen om dat geld terug te vinden. In Canada is gevierd dat het land 150 jaar bestaat. In diverse steden waren festiviteiten. De grootste viering was in de hoofdstad Ottawa. Daar waren naar schatting een half miljoen mensen op de been. Er waren optredens van diverse Canadese bands, maar ook van het Ierse U2. Canada Day werd afgesloten met een groots vuurwerk. En de nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas, waar gisteren een schietpartij was, zal worden gesloten. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Na een rapconcert brak in de vroege ochtend ruzie uit in de club in de stad Little Rock. Daarbij werd geschoten, waarschijnlijk tussen rivaliserende bendeleden. Veel mensen probeerden vervolgens in paniek naar buiten te komen. Daarbij raakten de meeste mensen gewond. In totaal liggen 28 mensen in het ziekenhuis. Volgens de politie is niemand in levensgevaar. Het weer nog. Vanuit het westen trekt wat regen over het land. Later vandaag wisselend bewolkt met soms een bui. In de middag breekt ook de zon door.